Twee uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Australische kardinaal George Pell is veroordeeld tot zes jaar cel... voor het misbruiken van twee dertienjarige misdienaars. Het misbruik was in 1996 in de kathedraal van Melbourne... waar Pell aartsbisschop was. Volgens een van de slachtoffers werden ze betrapt... toen ze stiekem van de miswijn dronken. Daarop dwong Pell hen tot seksuele handelingen. Een rechter noemde het misbruik giftig en vernederend... Pell was tot zijn verlof in 2017 een van de machtigste mensen binnen het Vaticaan. Hij was daar vanaf 2014 penningmeester. In Rio de Janeiro zijn twee verdachten opgepakt voor de moord op gemeenteraadslid Marielle Franco en haar chauffeur vorig jaar maart. De verdachten zijn oud-politieagenten. Een van hen zou hebben geschoten, de ander was volgens justitie chauffeur van de auto van waaruit werd geschoten. Raadslid Franco was in Rio de Janeiro een icoon van links. Ze kwam op voor minderheden en vrouwenrechten en had regelmatig kritiek op het harde optreden van de politie in sloppenwijken. Na de moord gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren. Een informatieavond over de ophef rond het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is gisteravond op het laatste moment niet doorgegaan. Er waren zoveel mensen dat niet iedereen naar binnen kon. Vorige week waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding dat leerlingen van de school worden beïnvloed door leraren die contact hebben met terroristen. In de Verenigde Staten zijn 50 mensen aangeklaagd voor een complot rond elite-universiteiten. Rijke ouders betaalden smeergeld aan sportcoaches en medewerkers van universiteiten als Yale en Stanford. De coaches moesten de kinderen aanmerken als sporttalent, want die worden eerder toegelaten op de prestigieuze universiteiten.